12 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. E en het Franse Total willen een nieuw stelsel voor milieuvergoeding van CO2-uitstoot. De bedrijven willen hiervoor samenwerken met de Verenigde Naties en overheden wereldwijd. Zo moet de opwarming van de aarde worden tegengegaan. De maatschappijen erkennen dat er maatregelen nodig zijn om de opwarming van het klimaat te beperken tot maximaal 2 graden. Vooruitlopend op een belangrijke internationale klimaatconferentie van de VN in december bieden ze nu hun gezamenlijke diensten aan aan het VN Klimaatbureau. Bij het noodlijdende Malaysia Airlines verdwijnen zoals verwacht zo'n 6000 banen. De 20.000 werknemers moeten opnieuw solliciteren voor 14.000 banen. Volgens de nieuwe bestuursvoorzitter Muller is Malaysia Airlines technisch gezien bankroet. Muller deed eerder grote reorganisaties bij de Ierse luchtvaartmaatschappij Aer Lingus en bij het Belgische Sabena. Hij heeft door zijn optredens daar de bijnaam de Terminator gekregen. De Maleisische luchtvaartmaatschappij werd vorig jaar getroffen door twee vliegrampen. In maart verdween vlucht MH370 van de radar met aan boord 239 mensen. Tot op de dag van vandaag is het vliegtuig niet gevonden. Vier maanden later werd vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne neergehaald. Vanaf vandaag is roken op veel plaatsen in de Chinese hoofdstad Peking verboden. In overheidsgebouwen, restaurants, stations en in de bus en trein mag niet meer worden gerookt. Een kwart van de bevolking van China rookt. Jaarlijks overlijden 1 miljoen Chinezen aan de gevolgen van hun verslaving. De overheid wil daar wat aan doen. Overtreders van het verbod kunnen een hoge boete krijgen. Er is een speciale app voor smartphones ontwikkeld om rokers aan te geven. En dan het weer op de meeste plaatsen droog. Van tijd tot tijd zon. 14 tot 17 graden. Morgen in het westen en noorden regen en veel wind. In het zuiden zuidoosten ook zon en dan wordt het een graad of 16.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 Eye to eye, they solemnly convene La La la la la la la la la la. en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour, moi Marcel tu es très belle. En, eh, en zij zegt, je suis néerlandaise, oh.